Femke met het NOS-journaal. Australië. De eerste goal werd gemaakt door Arjen Robben. De gelijkmaker viel al binnen een minuut en Australië kwam daarna op voorsprong door een penalty. Maar Van Persie en Depay wisten Oranje uiteindelijk de winst te bezorgen. Nederland is vrijwel zeker van de achtste finales, tenzij Spanje in de wedstrijd tegen Chili nog weet te stunten. Maar dat staat na de eerste helft nu op 0-2 voor Chili. Er komt toch geen homowijk in Tilburg. Het plan was een PR-stunt voor Roze Maandag, de homodag van de Tilburgse kermis in juli. Vanochtend meldde een projectontwikkelaar dat er een omheinde wijk zou komen, speciaal voor homo's, biseksuelen en transgenders. Gay Village zou het gaan heten, in een reactie op het toenemende geweld tegen homo's. Vrijwel alle KLM-passagiers moeten vanaf 1 oktober op Europese vluchten betalen voor hun ruim bagage. Gewone passagiers moeten sinds vorig jaar al een toeslag betalen als ze binnen Europa ruim bagage willen meenemen. De zogenoemde Ivory Flying Blue leden werden daarvan vrijgesteld. Dat leverde KLM in korte tijd zo'n 200.000 nieuwe leden op. Het gaat beter met de economie en daarom bouwt het Amerikaanse stelsel van centrale banken, de Federal Reserve, zijn steun voor de Amerikaanse economie verder af. Voortaan koopt de Fed maandelijks 10 miljard minder aan obligaties op. In april verlaagde de Fed dat bedrag ook al met 10 miljard dollar. De Britse UK Independence Party heeft een eurokritische fractie gevormd in het Europarlement. Ze gaan onder meer samenwerken met de Italiaanse beweging van Beppe Grillo. De fractie gaat Europa van Democratie heten en de voorman van de Britse partij, Nigel Farage, gaat hem leiden. De PVV en het Front National van Marine Le Pen maken er geen onderdeel van uit, omdat Farage niet wil samenwerken met het Franse Front National.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 hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 998 hier op CFM Zandvoort. En mijn naam is Benno Veugen. Je gaat luisteren twee uur lang naar New Age muziekprogramma. En ons eerste werkje is In the Presence of the Most High van Robert Killaghan en de Bhakti Bliss. Nummer 2, wat het dan allemaal ook mogen zijn. Goed, ze eh, hebben natuurlijk een website. En op die website staat waarschijnlijk het hele verhaal. Ik heb het in ieder geval nog eh, niet bekeken. De bekering eerlijk. En dat kan je te weten komen via de website van Peaceful Radio. peacefulradio.eu Heel veel luisterplezier. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate, Bhagavate Vasudevaya Om Namo, Om Namo Bhagavate, Bhagavate Vasudevaya Bhagavate, Bhagavate Vasudevaya. Bhagavate. my Vasudevate.